Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse supertrawler Margiris mag in Australische wateren gaan vissen. De Australische minister Burke van Milieu zei dat een visverbod juridisch niet haalbaar is... maar dat er strenge voorwaarden worden gesteld. Het schip van het visserijbedrijf Parlevliet en Van der Plas moet alles op alles zetten om te voorkomen dat er bijvangst wordt binnengehaald... zoals dolfijnen en zeehonden, zei Burke. Als dat toch gebeurt, moet de visserij worden gestaakt. De Margiris wordt het grootste schip dat ooit in Australische wateren viste. Het 142 meter lange vaartuig wil 18.000 ton horsmakreel en redbait vangen. De helft van het totale Australische quotum. Actievoerders van Greenpeace protesteerden vorige week in Australië tegen de komst van Margiris. Eerder voerde Greenpeace al actie bij het vertrek van het schip uit IJmuiden. Het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa legt vanaf komende ochtend opnieuw het werk neer. Dit keer op de luchthavens van Berlijn en Frankfurt. De actie werd zondag al aangekondigd, maar toen wilde de vakbond nog niet zeggen waar het werk zou worden neergelegd. In Berlijn op de luchthaven Tegel begint de staking rond deze tijd en duurt die tot 1 uur vanmiddag. In Frankfurt wordt van 6 tot 2 gestaakt. De vakbondsacties begonnen vrijdag, ook toen werd gestaakt op de luchthaven in Frankfurt. cabinepersoneel onderhandelt al meer dan een jaar met de leiding van Lufthansa over loon en andere arbeidsvoorwaarden. In de Noord-Ierse stad Belfast zijn opnieuw rellen uitgebroken tussen katholieken en protestanten. Bij de onlusten raakten negen agenten gewond, van wie er drie moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om de partijen uit elkaar te houden. Sommige betogers gooiden benzinebommen, vuurwerk en stenen naar agenten. Het was de tweede dag van rellen op rij in Belfast. Zondag raakten 47 agenten gewond. Protestantse groepen wilden protesteren tegen een mars van een katholiek muziekkorps. Het weer, opklaringen en mogelijk mistbanken. Als die zijn opgelost, dan volgt een zonnige nazomerdag. Middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden... tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Dallinga. Welkom terug bij Dit is de Nacht. Zojuist is de staking van luchtvaartmaatschappij Lufthansa begonnen op de Berlijnse luchthaven Tegel. En om zes uur wordt het werk neergelegd op de luchthaven van Frankfurt. Er wordt gestaakt vanwege een conflict over loon en andere arbeidsvoorwaarden. Afgelopen vrijdag werd er ook al gestaakt door Lufthansa-personeel. Tientallen vluchten werden daardoor geschrapt. Wat vindt u van dit soort stakingen? Stakingen waardoor vele mensen vastkomen te zitten op het vliegveld. Moet dit kunnen vanwege het conflict of gaat dit te ver? Geef uw mening, bel naar 0800 1121. En dan eh, kunt u uw mening geven hier op Radio 1 in Dit is de Nacht. Dit is Bruce Hornsby. Valley Road van Bruce Hornsby. Er wordt gestaakt momenteel in Duitsland door Lufthansa op de Berlijnse luchthaven Tegel. Ehm, waarschijnlijk zullen er heel veel vluchten worden geannuleerd of zijn vertraagd straks. Wat vindt u daarvan, van zo'n soort staking? Is dat acceptabel of gaat dat te ver? Ehm, er, er zullen veel mensen zijn die de dupe van worden. Maar je zou kunnen zeggen, eh, dit is het waard. Omdat eh, men ehm, eh, het recht heeft om voor hun arbeidsvoorwaarden te strijden. Laat ons weten wat u vindt. 0800-1121. En straks hebben we ook Focus op de Wereld. En daarin gaan we naar Roemenië en praten met Jorrit Lange hij uh, is iemand die uh, eh, Ro eh, in Roemenië de Roma-kinderen uh, op weg helpt naar een betere toekomst.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 Dit is de nacht, Radio 1. We gaan zo meteen praten met Jorrit Lange. Hij zit in Roemenië. We gaan het hebben over de situatie daar, over zijn zorg voor de Roma-kinderen. Dat zometeen, maar eerst Cresip met Sweet Goodbyes.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 Verhalen van Nederlanders in het buitenland. En deze keer gaan we naar Roemenië. Daar woont Jorrit Lange. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Je vertelde me net, je hebt een hele mooie zonsopgang gezien daar. Ja, klopt. Is die, is dus mooier dan in eh, Nederland? Ehm, dat, eh, daar kan ik niet over oordelen. Over het algemeen vind ik het zelf van wel, ja. <laughs> ja, het mooie aan Roemenië is dat het een eh, land met allemaal heuvels en bergen is. Ja. dat als, je, als ik mijn slaapkamerraam uitkijk, dat ik gelijk een uitzicht heb over, over een aantal heuvels. En eh, ja, dat ziet de software altijd erg mooi uit, moet ik zeggen. Jij bent van Care Foundation, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van Roma-kinderen. Wat, wat doen jullie voor hen? Ehm, ja, wat doen wij voor hen? <laughs> dat is eigenlijk heel breed. Ehm, Care Foundation is als eh, stichting eigenlijk ontstaan eh, vanuit de passie van een aantal individuen. Ehm, die kwamen in 2003 voor het eerst ja, tijdens zomerreizen, zomerprojectreizen in, in Roemenië, waarin ze Ehm, Roma en weeskinderen eigenlijk gewoon eh, een, een heel mooie tijd wilden geven tijdens een aantal weken met, eh, door middel van verschillende activiteiten, door middel van ze iets, eh, iets over God te vertellen. zodat die kinderen zich eventjes weer, weer echt kind konden voelen, zeg maar. En gewoon een mooie, een mooie ervaring zouden hebben. Want heel veel van die kinderen gewoon leven in een ontzettend uitzichtloze situatie. Nou, vanuit, vanuit die, die zomerreizen zijn we eh, als stichting ook individuen gaan, eh, gaan helpen en begeleiden. Dat eh, betrof dan vooral individuen die vanuit weeshuizen kwamen. En die ehm, ja, eigenlijk nadat ze het weeshuis verlaten op 18-jarige leeftijd... Ja, voor, in een eentje staan tegenover de, de Roemeense maatschappij. En ja, dat is vaak voor hun ontzettend lastig. Mhm. Dus we zijn begonnen met hen te begeleiden. En ehm, ja, zo is ook langzaam de droom ontstaan bij ons om hele ehm, ja, eh, Roma-gemeenschappen op een hoger plan te tillen. Omdat we daar gewoon gigantisch veel noden zagen. Mhm. nou, toen eh, ben ik samen met, mijn een collega Linda Pievers, die ook hier in eh, Roemenië woont, gaan nadenken over programma's die ja, eigenlijk heel erg gericht zijn op de toekomst van, van de kinderen. En ja, hen meer perspectief te bieden in de toekomst. En zo hebben we het, eh, het Moving Closer eh, programma opgezet. En dat is ja, een heel breed programma waarin we eigenlijk op alle verschillende leeftijdsgroepen in een Roma-gemeenschap activiteiten en programma's aanbieden die eh, erop uh, gericht zijn dat kinderen naar school kunnen gaan, mhm. een kans hebben om educatie te krijgen en zichzelf ja, kunnen ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden die gewoon klaar zijn voor de, voor de harde Roemeense maatschappij. En dat is dus nodig, eh, want ze hebben, zei je net, een uitzichtloze situatie vaak. Daar zitten ze in. Eh, kun je, kun je hun levens beschrijven? Hoe ziet dat er dan uit? Um, nou ja, allereerst, allereerst ehm, hun, woonomstandigheden. Ze leven eh, eh, ja, eigenlijk zoals wij het zouden zien als Nederlanders echt onder de armoedegrens. Ehm, als je zo'n Roma-gemeenschap binnenkomt, dan zie je aan het begin van zo'n gemeenschap zie je nog eh, hier en daar wat rijke, wat grotere huizen staan. Maar eigenlijk hoe verder je komt, ehm, hoe meer krotten je ziet, hoe slechter de huizen zijn. Huizen waar zelfs helemaal geen watervoorziening is, geen stroom is kinderen die eh, vaak tijdens de programma's waar wij een, een, een, maaltijd aan ze aanbieden, dat als enige maaltijd op de dag hebben. Hm. Ehm, kinderen die eigenlijk niet naar school kunnen gaan omdat ze hun ouders moeten helpen met werken of met bedelen. Ehm, kinderen die wel naar school gaan, die worden gediscrimineerd door de andere kinderen en zelfs door de leraren. Nou ja, dat is, dat is een beetje de situatie waarin ze als, als Roma eh, eh, kinderen zitten. En ze, en ze wonen ook echt, aan... Het, het uitschot, zeg en ze wonen ook echt letterlijk aan de randen van de dorpen, hè? Klopt, klopt. Ja, mm-hmm. inderdaad. En dus echt in, in gemeenschappen. worden echt weg, weggestopt, zeg maar. Ja. Ik kom toevallig net, net zelf ook uit Roemenië en, en, en dan sta je op een heuvel... en dan kijk je uit op een, een, een, dorpje in een dal... en dan zie je inderdaad langs de, de randen, daar zie je allemaal krotjes staan. Ja. En, en dan heeft het ook nog mee te maken in welke clan je zit, hè? Ja, klopt. Ja, ja, dus hier, de Scheunerbevolking, de Roma-bevolking is ontzettend eh, divers. En eh, ze zijn ook heel erg koppig. Dus er zijn zoveel verschillende stammen en, en, en gebruiken. En ze willen allemaal niet bij elkaar horen. Ze hebben allemaal hun eigen tradities. Dus dat maakt het een eh, heel mooi, <laughs> rijk en kleurrijk volk. <laughs> en, en, boeken jullie nou echt resultaten? Of is het ja, maar een heel klein beetje wat jullie kunnen doen? Ehm, nou ja, het is... Het is ehm, bij Roma moet je inderdaad heel erg zoeken naar op wat voor manier je hulp verleent. Omdat ze ehm, vaak ook proberen gebruik te maken van onze hulpverlening door alleen maar zelf er beter van te worden. Eh, wat wij heel erg doen is eh, in onze programma's eh, dus niet, niet per se kijken naar de, de urgente hulp. Die geven we wel, maar dat vinden we niet het belangrijkst. Dus wij, wij geven wel maaltijden waar, daar waar honger wordt geleden en materialen daar waar huizen niet, niet goed zijn. Maar dat doen we wel zo min mogelijk. Wat we eigenlijk willen doen is door middel van onze programma's eh, mensen eigenlijk eh, zelfstandig laten zijn. de ehm, situatie is zo verbeteren in gezinnen dat kinderen naar school kunnen gaan en zo de toekomst wordt gewaarborgd. Nou ja, de resultaten die wij dus zien zijn vooral inderdaad eh, in, in hele kleine dingen. bijvoorbeeld een kind die, die tot zijn twaalfde jaar eh, wel naar school gaat, maar nog geen enkele letter heeft kunnen leren lezen. Omdat simpelweg de leraar hem niet de kans geeft om uh, huiswerk te maken of om beurten te krijgen tijdens, eh, tijdens lessen. Hem helemaal geen aandacht geeft op school. Die bij ons in de programma's leert lezen en schrijven. dat, mhm. vinden, dat vinden wij hele mooie resultaten. pas op die leeftijd dus. Ja, inderdaad. Ja, juist op zulke soort leeftijden. Maar ook persoonlijkheden die we zien ontwikkelen. Dat zien we heel veel bij jongeren. we hebben programma's die hun stimuleren om eh, eh, op zoek te gaan naar hun identiteit en ook eh, hoe bijvoorbeeld God naar ze kijkt. Dat we jongeren zien steeds meer hun hart aan God te geven en steeds sterkere persoonlijkheden te worden. Eh, dat, dat, dat eh, zijn ook resultaten die we zien. En wat we, wat, we, wat, eigenlijk, wat we heel belangrijk vinden is dat we steeds meer zien dat ouders, en dat is voor, voor Roma ontzettend bijzonder, dat ouders het nut van schoolgang gaan inzien. Ja, voor hun, voor dat hun kinderen. is echt een, een, eh, een belangrijk ding, hè? Ja, want omdat heel vaak voor, voor Roma is eigenlijk de traditie dat kinderen helemaal niet naar school gaan. Nee. Dat ze gewoon thuis blijven en voor hun broertjes en zusjes zorgen, zodat die ouders dat die kunnen werken of dat die kunnen betelen of dat die aan de slag kunnen voor het gezin. Eh, voor hun is educatie helemaal niet zo belangrijk. En door middel van onze programma's en door middel van eh, eh, het begeleiden van gezinnen en ook ouders... zien we steeds meer dat ze dat nut van school gaan inzien. En daardoor gaan er meer en meer kinderen, eigenlijk, eigenlijk heel significant en heel grote verschillen zien we daarin, naar school. De meeste Roma's die, de die hebben inmiddels wel een, een, een eh, identiteitsbewijs. Hè? Ehm, en moeten dus ook gewoon naar school, maar eh, tot een bepaalde leeftijd. Ehm, zie je dan dat ze daarna ook nog een vervolgopleiding gaan doen? Of ehm, blijven ze dan toch liever thuis werken? Zoals eh, die traditie nou, is. Inderdaad, de, de tendens dat, dat je steeds meer ziet, ook landelijk... dat Roma-kinderen wel de basisschool afmaken... Ehm, maar inderdaad daarna terugvallen eh, eh, of omdat ze eigenlijk worden, worden uitgehuwelijkd. Eh, de basisschool die loopt hier in Roemenië af op zo'n 14 jaar, 14, 15 jaar. En dat is eigenlijk de, de leeftijd dat heel veel Roma-kinderen ja, gaan trouwen. en kinderen gaan krijgen en hun eigen gezin gaan stichten. Nou, wat heel mooi is dat wij dit jaar voor het eerst, dat begint deze maand, in september, een programma hebben voor lyceumkinderen. Dus dat zijn kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan. Mhm. En ehm, wat, wij, wat wij bieden is een, een ruimte waar zij eigenlijk eh, een aantal keer in de week kunnen komen. Eh, gewoon om met ons te praten, maar ook eh, om begeleiding te krijgen in hun huiswerk. Dus, en daarin willen we, willen we stimuleren dat kinderen ook dus na de basisschool doorgaan met, met studeren. En dat, dat proberen we ook, ook, ook financieel zoveel mogelijk te ondersteunen. En wat, wat, wat is daar... Maar wat is de houding die je, die je meestal aantreft bij jongeren die eh, van de basisschool komen en dan voor de keuze staan... Uh, al dan niet een opgelegde keuze, wel of niet verder studeren? Ja, heel erg dat ze eigenlijk uit elkaar worden getrokken tussen twee werelden. De wereld van hun eigen eh, gemeenschap die zegt... je moet trouwen, je moet een, een, man of een vrouw vinden... en je moet kinderen gaan maken en een gezin gaan stichten. Eh, en, en onze wereld die zegt, nee, het is belangrijk dat je jezelf eh, voor je toekomst gaat werken. Dat je eh, diploma's gaat halen, dat je gaat kijken wat je later wil worden. Dat je gaat kijken wie je als persoon wil zijn. En dat je daarmee aan de slag gaat voordat je een gezin gaat stichten. En, en dan, ja, je ziet ze heel erg tussen die twee werelden schommelen. En nou ja, een aantal kinderen kiest, voor hun oude vertrouwde wereld. en een aantal kinderen kiest ja, voor dat wat wij ze willen, willen aanbieden. Ja. En, dus dat is heel dubbel vaak. En hoe belangrijk is dan het onderwijs in, eh, in, als, als het gaat om de ontwikkeling van, van de Roma's in Roemenië? Ehm, nou ja, kijk, onderwijs, de, de, de, diploma's zelf hebben, eh, hebben wel een, een lading... waardoor ze dus eh, sneller worden aangenomen om, om werk te krijgen. maar dat is voor ons niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden is dat ze door middel van onderwijs en door middel van programma's die wij kunnen aanbieden... zichzelf kunnen ontwikkelen tot personen die de maatschappij aankunnen die voor zichzelf kunnen opkomen, die weten wat ze te wachten staat. En, is, dat dan ook, is dat dan ook de sleutel tot een, een betere toekomst voor de Roma's in, in, in jouw land, Roemenië? Ja, absoluut. Omdat eh, heel veel Roma zich nu ook heel erg um, ja, schuilhouden in hun eigen identiteit. Die door, eigenlijk door de andere Roemenen eh, hen wordt aangeschreven. Dus het feit dat iedereen tegen ze zegt dat ze vies zijn, dat ze stinken, dat ze stelen, eh, mhm. dat ze geen onderwijswaardig zijn dat is iets waar de, waar de Roma uiteindelijk ook zelf in zijn gaan geloven. En daardoor dus inderdaad zich heel erg afzonderen, in gemeenschappen blijven zitten. Inderdaad criminele, eh, hele criminele uh, uh, noem je dat, eigenschappen hebben. Ehm, nou ja, wat wij willen is dat ze dus leren dat ze die personen helemaal niet hoeven zijn. Dat ze een andere toekomst kunnen hebben als ze daarvoor willen strijden. En hoe staat het op dit moment eigenlijk met, met de Roma's als het gaat om de, de, de, de, eh, het welzijnsniveau eh, ehm, eh, in vergelijking met een paar jaar geleden? Ehm, nou ja, je ziet, je ziet wel steeds meer ehm, dat niet zoals in landen als in Afrika en derde wereldlanden... dat ze niet genoeg te eten hebben of dat ze de basisvoorzieningen niet hebben. wat we ook steeds meer zien is dat, dat is ook vaak door hulp van de Europese Unie... die basisvoorzieningen worden, worden, worden worden voorzien. Bijvoorbeeld stromend water, ehm, ehm, eh, elektriciteit, betere huizen. Dat gaat eigenlijk stap voor stap eh, steeds beter. Dus, ehm, maar ja, het is nog steeds, het is nog steeds wel schrijnend. Hè? Eh, wat ik aan het begin zei, dat er dus kinderen zijn nog steeds die gewoon afhankelijk zijn van het eten wat wij ze aanbieden tijdens, tijdens onze activiteiten. Omdat ze anders gewoon geen, geen eten hebben die dag. Ik, ik hoorde dat er steeds meer arme Roma's bijkomen, klopt dat? Oh, dat, eh, dat heb ik niet. Eh, <laughs> dat, eh, dat ervaar ik zo niet. Ik zie de laatste jaren eigenlijk dat het qua, qua armoede wel wat beter gaat. Mhm. Maar dat inderdaad de, de situatie alle, nog steeds schrijnend is... omdat ze inderdaad blijven, blijven hangen in die situatie. Dat ze dus niet uh, uh, geen diploma's willen, dat ze geen educatie willen voor hun kinderen... en dat ze daardoor heel erg afgezonderd blijven van de maatschappij. Maar dat er meer arme Roma's bijkomen, dat, dat heb ik niet zo ervaren of gezien. <laughs> Nee. En, Roemenië is natuurlijk een land met een heel eh, rijk verleden. Ehm, een heel heftig verleden ook. Ehm, onder meer eh, eh, natuurlijk de, Tweede Wereldoorlog heeft een belangrijke rol gespeeld. Ja. Ehm, toen ik in Roemenië was, begreep ik dat er best wel wat Roma's zijn... die, die, die Hitler in meer of mindere mate adoreren nee, dat heb ik nog niet, dat heb ik nog niet meegekregen. Ik, eh, wat, wat, ik, eh, wat ik weet is dat inderdaad in de Tweede Wereldoorlog ook heel veel Roma, eh, en dat weten heel veel mensen niet, naast de Joden ook werden vervolgd. Ja. En dat hier in Roemenië ontzettend veel Roma zijn, ook zijn, zijn vermoord. Ja, en afgevoerd, ja. ja, en afgevoerd inderdaad. En de, ik ken een aantal, maar ook niet iedereen is daarvan op de hoogte... maar ik ken een aantal Roma die dat dus, die dat dus weten en, en daardoor een, een, ja, slecht gevoel bij Duitsland hebben, <laughs> laat ik het maar even zo, eh, mhm. zo zeggen. Ehm, maar dat er, dat er Roma zijn die Hitler adoreren, dat, eh, dat heb ik nog niet eh, meegekregen. Ja, wat ik begreep van een, van een insider in Roemenië is dat het zo is dat... Nee, er zijn heel veel clans natuurlijk binnen de Roma-gemeenschap. En dat ehm, ehm, en die clans elkaar ja, niet altijd even goed liggen. En dat daarom dan Hitler min of meer wordt geadoreerd. Ah, dat zou kunnen kloppen, ja. Ja, ja klopt. <laughs> heel graag eventjes ehm, naar het eh, nieuws van dit moment in Roemenië. Ehm, er is een zwaar busongeluk geweest ehm, met Roemenen in Frankrijk. Wat is daar precies gebeurd? Nou, er was een busje, ehm, moet ik even goed nadenken hoor, of ik het eh, goed vertel. Maar dat was een busje, die, uh, een personentransportbusje met zo'n 40 mensen aan, aan boord. Op, op weg van Spanje naar het, noorden van, ja, noorden van Roemenië. En ze waren ergens in Frankrijk toen ze een klapdamp kregen. En toen is de busje van de weg geraakt. En nou ja, de situatie was zo kritiek dat er, dat er iets van 30 ambulances en eh, negen 9 helikopters eh, moesten worden ingezet. Mhm. En dat er ook een aantal zware, zwaar gewonde mensen eh, bij, uh, bij zitten. Is dat iets wat heel erg leeft? is er veel aandacht voor op televisie, op de radio? Ja, het was hier, het was hier gisteren inderdaad op de televisie en ja, het is wel iets wat, wat, wat leeft inderdaad. Ja. Ook omdat ehm, Roemenië een land is waarvan heel veel mensen in het buitenland werken. Dus zo'n busongeluk roept altijd meteen vragen op van... zit mijn familielid eh, hmm. in die bus of, hmm. ehm, of niet? <laughs> Ja. dat, geeft ook altijd gelijk wat, wat, eh, wat onrust en wat onzekerheid. Er is ook onrust over de politiek. Ehm, er is een, een tijdje geleden een, een referendum geweest... Ehm, en, en, dat is een tijdje geleden geweest, maar er is nog steeds commotie over. Ja, nou ja, de, de, de, politieke onrust en onvrede die, eh, die is al van de, eh, van de afgelopen jaren. Ehm, dat is zo opgelopen, opgelopen dat eh, ja, in, de, in de lente de huidige president uh, Trajan Basescu geschorst is door het parlement. Ehm, sindsdien is er, is er inderdaad een referendum geweest op 29 juli. Waarin nou ja, bijna iedereen zei van we willen inderdaad dat die president wordt afgezet. Maar omdat minder dan 50% van de stemgerechtigde mensen eh, waren komen opdagen... is die referendum eh, eh, ongeldig verklaard. En sindsdien zijn ze gaan kijken wanneer ze dan weer een referendum mhm. gaan organiseren. En die is de, gisteren officieel op 9 december besloten. Dus dan, dan wordt gekozen over de, over de toekomst van de, van de president. Ja, en dan zijn er, ook, dan, dan zijn er parlementsverkiezingen, hè? Ja, klopt. ja. Ja, de parlementsverkiezingen zijn eh, eh, er. is, er. Wordt er veel eh, campagne gevoerd? Uh, of is die nog niet echt begonnen? nee, nog niet. Er wordt nog niet heel veel echt op straat en in de, in de, in de, ja, in de gemeenten ehm, propaganda gedaan en dergelijke. Maar op televisie worden dan wel debatten georganiseerd en dergelijke. En, en, wat is dan een belangrijk onderwerp? Ehm, ja, ik moet zeggen dat ik de politiek hier niet heel erg volg, maar nou, wel dan dit, dit nieuws. Dus <laughs> ik, moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet welke onderwerpen nou echt in de politiek eh, op dit moment hot zijn. Misschien Europa? Ja, ja, daar is wel inderdaad heel veel onrust over in, in Roemenië. En eh, ja, vooral ook, eh, ook richting, richting Nederland. Mm -hmm. Omdat Roemenië natuurlijk heel graag in de, in de, in de Schengen erbij wil komen. maar ja, zij het gevoel hebben dat vooral Nederland <laughs> dat, dat afhoudt. Mm Heel veel, heel veel Roemenen willen namelijk heel graag in Nederland gaan werken. Dus er zijn al heel veel Roemenen die in het buitenland werken. Ehm, maar ja, dat moeten ze nu heel vaak nog zwart doen, omdat ze nog, eh, nog, geen, eh, nog geen werkvergunning kunnen krijgen. Ja, nu zouden de Nederlanders dus, of de Roemenen vanaf eh, 1 januari 2014 eh, vrij naar Nederland kunnen komen om hier eh, te komen werken. Mhm. Maar nou schijnt het dat eh, Wilders heeft gezegd dat hij, die, dat hij de grenzen langer dicht wil houden voor Roemenen en Bulgaren. Ja, en heeft dat Roemenië ook bereikt? Is het een, een bekende naam, Wilders? Daar? ja, Er is hier behoorlijk wat protest daarover. Wat vindt men van Wilders bij jullie? Nou, die is zoals in wel meer landen niet zo, niet zo geliefd hier, nee. <laughs> nee. En wat ga je vandaag doen? Vandaag heb ik, eh, in, de, in de ochtend heb ik een afspraak met een, eh, met een Roma-gezin die, eh, die ons om hulp heeft gevraagd met wat materialen, omdat ze hun huis willen verbouwen. En ik ga met hun een plan maken hoeveel ze zelf daarvoor kunnen bijdragen en hoeveel hulp ze echt daadwerkelijk van ons nodig hebben. Ehm, daarna hebben we de Summer School. Dat is een, een programma die we hebben voor, voor kinderen die de overstap gaan maken van de kleuterschool naar de basisschool. En tijdens de summer school proberen we ze eigenlijk alvast de eerste basis te geven... zodat ze goed kunnen meekomen eh, op de basisschool. Dus dat is eigenlijk een, uh, ja, een voorloper op de basisschool voor deze, voor deze kinderen. En verder eh, gaan we, ga ik de, voor, de voorbereidingen treffen voor, voor onze mariniersclub. Dat is een club die we hebben met, met tieners waarin we ja, op een hele frisse, eh, dynamische manier leren over, eh, over wie God is. En dat God een God is die heel erg betrokken is bij de levens van de, van de Roma-kinderen. Eh, en tegelijkertijd de kinderen de mogelijkheid geven om zich als persoon te ontwikkelen en bepaalde ja, disciplines te ontwikkelen. Dat is, dat is erg leuk. <laughs> Mooie projecten en ehm, nou, je hebt een lekker lange dag, want je bent vroeg op. Ja, <laughs> klopt, klopt. Dankjewel, Jorik Lange vanuit Roemenië. Graag gedaan. does an ocean become two rivers? How does a mountain become a canyon? How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody know I keep how to hold love close? Closer than your heart, so nothing can break it apart. Oh no. Does anybody? turns turn into enjoy the basil meat. But everything is really. telephone. It's one godsend invention. He can tune in every nation. Still can be passing on attention. Nighttime, daytime. I got a Nina Hagen en Sometimes I Ring Up Heaven. En uh, we zijn er bijna doorheen.